Het gebeurde aan het begin van de avondspits. De bestuurder is opgepakt... Ook een andere man die in de auto zat is aangehouden. Wat het motief is van de daders is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen. In januari reed ook een automobilist in op mensen in het centrum van Melbourne. Daarbij kwamen zes mensen om. Het Franse bedrijf Lactalis roept wereldwijd babymelkpoeder terug. Begin deze maand raakten 20 baby's besmet met salmonella na het drinken van babymelk. Toen werden al 600 partijen babymelk teruggeroepen. Nu worden nog eens 720 partijen teruggehaald... die allemaal geproduceerd zijn in één specifieke fabriek in West-Frankrijk. Het gaat om duizenden tonnen babymelk. Ook in Nederland wordt de babymelk van Lactalis hier en daar verkocht. Een veerboot met 251 mensen aan boord is omgeslagen bij een eiland ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manila. Volgens de eerste berichten zijn er zeker drie doden. Reddingsboten en helikopters zijn op de plek van het ongeluk, maar de kustwacht heeft nog geen duidelijk beeld van wat er is gebeurd. Mogelijk is het ongeluk met de veerboot veroorzaakt door een tropische storm die op dit moment over de Filipijnen trekt. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag sluit vandaag na 24 jaar de deuren. De officiële sluitingsceremonie wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander... en secretaris-generaal van de VN Guterres. In het tribunaal zijn 161 verdachten voorgeleid wegens oorlogsmisdaden... misdaden tegen de menselijkheid en genocide tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. 90 mensen werden veroordeeld. Het werk van het Joegoslavië-tribunaal wordt nu voortgezet door speciale rechtbanken in Bosnië, Kroatië en Servië. Het weer bewolkt en grijs en het kan ook flink mistig zijn. Af en toe regen of motregen. Op deze kortste dag van het jaar wordt het 8 tot 10 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 I want something just like. shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the wenst jullie allemaal fijne...